ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Weer meer jongeren zitten in de bijstand. Uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat in de afgelopen drie maanden in totaal 423.000 mensen zo'n uitkering kregen. Dat zijn er 7.000 meer dan een jaar eerder. En vooral jonge mensen zijn de klos, vertelt mijn collega Charlotte Waaiers. We weten dat bijvoorbeeld in de horeca zijn wel heel veel mensen eh, zonder werk komen te zitten. Er zaten veel flexwerkers, veel jongeren tussen. En dat zijn mensen die over het algemeen eh, niet zoveel recht hebben op bijvoorbeeld een WW-uitkering als ze zonder werk komen te zitten. Want hoe langer je werkt, hoe meer WW je opbouwt. Jonge mensen hebben vaak alleen wat bijbaantjes gehad, dus zit een lange periode met een WW-uitkering er niet in. Zij moeten dan dus de bijstand in. Bij ABN AMRO gaan de komende jaren flink wat banen verdwijnen. 15% in totaal. Op welke plekken dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk. ABN hoopt wel dat mensen op andere plekken binnen de bank aan het werk kunnen. Joe Biden is druk bezig met het samenstellen van zijn team... voor als hij straks president van Amerika is. In zijn communicatieteam komen alleen maar vrouwen. En de VS krijgt natuurlijk ook voor het eerst ooit... een vrouwelijke vicepresident Kamala Harris. In de berging van een flat in het Brabantse Geldrop is een enorme stapel illegaal vuurwerk gevonden. 800 kilo in totaal. De politie vond het spul na een tip en zegt dat ze er niet aan moeten denken dat dit fout was gegaan en alles in de lucht was gevlogen. En het gaat oké met Romain Grosjean. De Formule 1-coureur crashte gisteren vlak na de start van de Grand Prix van Bahrein. Oeh, er gebeurt iets heel naars in het achterveld. Er is een crash en er staat een auto in de fik. Meteen echt na een half minuut. Rode vlag, wedstrijd stilgelegd. Wie is daar in vlammen en is de coureur daar op tijd weg. Iedereen van het gas af. Wedstrijd stilgelegd. Een enorme klap in het achterveld. Onzichtbaar wie het is. Want ik zie alleen maar vlammen. Het was dus de Franse coureur Romain Grosjean. Zijn auto brak in tweeën en er was meteen een flinke vlammenzee. Gelukkig kon hij zijn auto nog uitklimmen. Vanuit het ziekenhuis laat hij weten dat het goed met hem gaat. Op twee handen vol brandwonden na. Het weer. Ga je met de auto, kan het zijn dat je moet krabben. Op veel plekken vriest het. Vandaag bewolkt, een beetje regen in het westen, een beetje zon in het oosten. 8 graden langs zee, 2 graden aan de grens met Duitsland. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Vooral op bruggen en viaducten is er kans op gladheid. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Afrit Averhoorn en Purmerend Noord 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten.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 ABN AMRO gaat 15% van alle banen schrappen. De bank wil dat in veel gevallen doen door natuurlijk verloop en omscholing. ABN AMRO en andere banken zijn minder gaan verdienen aan bijvoorbeeld leningen. Een plofkraak op een geldautomaat in Westervoort in Gelderland heeft veel schade aangericht. De pui waar de automaat in zat is helemaal weg. Drie daders zouden er vandoor zijn gegaan op een scooter. De voorzitter van het Veiligheidsberaad, Bruls, wil dat er iets wordt gedaan aan de toeloop van Belgische dagjesmensen. Die komen shoppen in Nederland omdat de meeste winkels in België dicht zijn en daardoor wordt het in Nederlandse winkelstraten te druk. En het weer. Eerst kans op wat gladheid, verder toenemende bewolking en van het westen uit af en toe regen. Het wordt 3 tot 8 graden. that's washing over me. You're like a rhythm, take control of me. Yeah, yeah.